met het NOS-journaal. In de noordelijke provincies blijven de komende ochtend meerdere middelbare scholen dicht vanwege de verwachte gladheid. Ook rijden er in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe ochtends geen bussen van Q-bus. In het hele land, behalve in Zeeland, geldt vannacht code oranje vanwege ijzel. Daardoor is de kans op ongelukken groot. Rijkswaterstaat adviseert mensen om vannacht niet de weg op te gaan. Tijdens de ochtendspits geldt code oranje alleen nog voor het noordoosten. In de Franse Alpen zijn afgelopen weekend zes skiers om het leven gekomen door lawines. De skiers overleden zaterdag en zondag kwamen ook drie, drie mensen om. Alle slachtoffers skieden of pisten. De Franse Weerdienst had gewaarschuwd voor een verhoogd lawinegevaar in de Alpen. Door de recente sneeuwval is het sneeuwdek onstabiel. Het alarmniveau voor lawines staat op 4 van 5. Op een pluimveebedrijf in Krijl is vogelgriep vastgesteld. Het is het eerste geval van vogelgriep dit jaar. Alle ongeveer 43.000 leghennen op het bedrijf in de Noordoostpolder worden afgemaakt. Binnen een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod. Sinds het eerste geval van vogelgriep begin oktober opdook... zijn meer dan anderhalf miljoen vogels gedood, voornamelijk kippen. Sinds half oktober geldt een landelijke ophokplicht. In de Amerikaanse staat Mississippi is brand gesticht in een synagoge. Niemand raakte gewond bij de brand in Jackson... maar het gebouw en het interieur raakten wel zwaar beschadigd. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief van deze persoon is nog niets bekendgemaakt... maar de burgemeester van Jackson spreekt van een daad van antisemitisme en racisme. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen regen over het land...